Toen werd het iets noordelijker gelegen Jara Bloes veroverd. Een miljoen vluchtelingen opvangen en integreren in de Duitse samenleving is een kostbare en tijdrovende zaak, maar dat gaat lukken, zegt het hoofd van de Duitse Migratie- en Vluchtelingendienst in Bild am Hij wijst erop dat de meeste mensen naar Duitsland zijn gekomen voor hun veiligheid, niet om volledig te integreren. Volgens hem wil zeker de helft van de Syrische vluchtelingen terug naar hun vaderland als daar de rust is weergekeerd. Alle Italiaanse musea en archeologische bezienswaardigheden doneren hun opbrengst vandaag aan het aardbevingsgebied. Het geld wordt besteed aan de restauratie van de verwoeste panden en kerken die vaak honderden jaren oud waren. De ramp richtte woensdag een enorme verwoesting aan in het gebied rond Amatrice. Zeker 290 mensen kwamen om. Op de wegen richting het Belgische racecircuit Spa-Francorchamps staan opnieuw lange files. Het zijn vooral Formule 1-liefhebbers die vanmiddag hun idool Max Verstappen in actie willen zien komen. Op de A2 tussen Maastricht en de Belgische grens en op de E42 tussen Verviers en Malmedy staan tientallen kilometers file. De politie houdt sinds gisteravond controles op de invalswegen van Deventer. en worden automobilisten uitgepikt om te kijken of het Ajax-supporters zijn. Die mogen alleen met een combi-regeling vanmiddag de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles bijwonen. Volgens de gemeente zijn er bij de controles tot nu toe geen Ajax-fans aangetroffen en is het rustig. Het weer, buien met onweer trekken via het noorden weg. De rest van de dag is het zonnig, met misschien in het oosten nog een bui. Het is 22 graden langs de westkust en tegen de 30 graden in Twente. Morgen wordt het 19 tot 22 graden. S ochtends nog een enkele bui en middagzon. Later in de week wordt het weer warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen viel op de A10 Noord. Tussen Zeeburg en de afrit Volendam rijdt het langzaam, richting het Koenplein. En op de A27 Almere-Utrecht door werkzaamheden tussen Utrecht-Noord en Knoop Lunette, 4 kilometer.